Raymond Seré met het NOS-journaal. Het Witte Huis twijfelt of de foto's van het lijk van Bin Laden vrijgeeft. Belangrijke Amerikaanse politici willen dat omdat iedereen dan kan zien dat Bin Laden echt dood is. De Amerikaanse regering neemt er vandaag een besluit over. Inmiddels is bekend geworden dat de codenaam van de operatie Geronimo was. President Obama heeft tijdens de actie live meegekeken. Amerikaanse politici zijn sceptisch over de rol van Pakistan bij de zoektocht naar Bin Laden... Pakistan moet zich volgens hen bewijzen dat het echt niet wist waar de leider van Al-Qaeda zich schuilhield. In Libië is een zoon van kolonel Gaddafi begraven. Hij kwam zaterdag om bij een luchtaanval van de NAVO. Zo'n 2000 aanhangers van Gaddafi waren bij de begrafenis. Ze riepen dat ze de doden zullen wreken. Gaddafi zelf was er niet bij. Zwitserse banken hebben te goede van ruim een half miljard euro bevroren omdat ze in verband worden gebracht met Noord-Afrikaanse dictators. De Libische leider Gaddafi heeft 280 miljoen euro aan te in Zwitserland. De voormalige Egyptische president Mubarak komt op 319 miljoen. Hackers hebben toch bankgegevens van gebruikers van het PlayStation-netwerk gestolen. Eerder zei Sony nog dat de gegevens van gebruikers versleuteld en dus onbruikbaar waren. Van bijna 25 miljoen gebruikers van het game-netwerk, onder wie Nederlanders, zijn hun persoonlijke gegevens gestolen. In de buurt van Napels heeft de Italiaanse politie een van de meest gezochte maffiabazen opgepakt. Mario Catarino was al sinds 2005 op de vlucht. Hij is bij verstek veroordeeld tot levenslang voor moord, drugshandel, afpersing en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij de duimbrand in Schoorl heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. Brandweermannen zijn vermoedelijk nog de hele dag bezig met nablussen. De twee mannen die zijn opgepakt omdat ze verdacht werden van betrokkenheid bij de duimbranden zijn weer vrij. En dan het weer. Het is helder en koud, minima 5 graden aan zee tot iets boven nul in het oosten. Overdag opnieuw zonnig, het wordt dan 12 tot 15 graden. Dit, was... Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan geen files. U krijgt van mij de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Oude en Veenendaal. En de A28 Utrecht-Amersfoort. Daar staan ze tussen de knooppunten Rijnsweert en Hoevelaken. Ook op andere plekken kan er worden gecontroleerd.